Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid... zou een aanslag zoals we die vrijdag in het Zuidse Solingen zagen... ook in Nederland kunnen gebeuren. Daar stak een man in op omstanders. Drie mensen kwamen om het leven. IS heeft de aanslag opgeëist. De vermoedelijke dader heeft zichzelf inmiddels aangegeven. Correspondent Giem Balduk in Duitsland. Wat weet jij tot nu toe over deze verdachte? Volgens Duitse media gaat het om eh, de man Isa al die in december 2022 naar Duitsland is gekomen. En Duitse media schrijven ook dat deze man eigenlijk uitgezet had moeten worden naar Bulgarije, omdat hij daar eh, de Europese Unie is binnengekomen. Maar dat hij kort voor die uitzetting is ondergedoken, vervolgens weer is gevonden en toen dus naar die opvang in Solingen is gebracht. Eh, verder melden Duitse media ook op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten dat deze man niet in beeld was als extremist. Gimbal Duk vanuit Duitsland, dankjewel. In de regio IJsseland in Overijssel zijn de meeste schademeldingen binnengekomen na het noodweer van gisteren. De meeste meldingen gingen over omgevallen bomen en wateroverlast. Ook in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg was code oranje afgekondigd, maar daar kwamen minder meldingen binnen. Een Russische topman van Telegram is opgepakt op een luchthaven bij Parijs. Hij staat op een opsporingslijst omdat Telegram niet mee wil werken aan het delen van informatie over gebruikers. De informatie is interessant omdat de app vaak wordt gebruikt over drugs, voor drugshandel en fraude. En nog een uurtje en dan begint in Zandvoort de Grand Prix. Vlak voor de start zal de grootste vlaggenactie ooit in Nederland plaatsvinden. En ook mijn collega Felicia heeft haar vlag gevonden. Nou, we zijn net op de tribune aangekomen en op alle stoeltjes ligt een vlaggetje. Daarmee kunnen we straks gaan zwaaien. Die vlaggetjes zijn in het rood, wit en blauw. Nou ja, dat moet er spectaculair uitzien meteen tijdens de race, denk ik.